als veel overheidsgebouwen morgen dicht blijven. Hij reageert hiermee op de dreigende shutdown. Die kan volgens Obama nog worden voorkomen. Als de Republikeinen en Democraten in het Huis van Afgevaardigden het voor zes uur vanochtend niet eens worden over de begroting voor volgend jaar, worden veel ambtenaren zonder salaris naar huis gestuurd en blijven overheidsgebouwen dicht. KPN kampt al uren met een grote storing bij digitale televisie. Sommige kijkers krijgen sinds vanochtend een foutmelding... en kunnen geen gebruik maken van bepaalde diensten. Bij klanten die wel televisie kunnen kijken... is de beeldkwaliteit soms slechter dan normaal. Ruim 1,1 miljoen mensen hebben een abonnement op interactieve televisie van KPN. Het is niet duidelijk hoeveel van hen last hebben van de storing. Bijna 4000 mensen hebben gereageerd op de oproep van minister Schippers... om mee te denken over welke behandelingen uit het zorgverzekeringspakket kunnen. De meeste suggesties gaan over zwangerschapszorg... waaraan veel mensen niet willen meebetalen. Kinderen krijgen is anders dan een ziekte een keuze... en de kosten moeten dus voor eigen rekening komen, vinden ze. De muziekdienst van Google is sinds vandaag ook beschikbaar in Nederland. Daarmee krijgt Spotify er in Nederland een concurrent bij. Via Google Play Music kunnen gebruikers online naar muziek luisteren... muziek kopen en eigen nummers op uploaden en overal naar luisteren. Eerder bewees Spotify dat er op deze manier geld kan worden verdiend in de muziekindustrie... waar de inkomsten door illegaal downloaden de afgelopen jaren afnamen. In tegenstelling tot veel andere programma's van Google is de nieuwe dienst niet gratis. Het weer, vannacht 3 tot 8 graden. Overdag zonnig en droog. Het wordt 14 tot 17 graden.